Dat heeft de brandweer gezegd na inspectie. De brand ontstond ruim een week geleden aan de Belgische kant van de grotten. Het vuur is inmiddels uit. De provincie Limburg heeft beveiligers bij de ingangen neergezet... om te voorkomen dat mensen de grotten ingaan. Rusland stuurt een aantal Amerikaanse diplomaten weg. Binnen een maand mogen er nog maximaal 455 overblijven. Net zoveel als het aantal Russische diplomaten in Amerika. En ook mogen de Amerikanen een aantal panden in Moskou niet meer gebruiken. De maatregel is een reactie op het besluit van de Amerikaanse Senaat om nieuwe sancties tegen Rusland in te stellen. Aanleiding daarvoor is het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. President Poetin noemt de nieuwe sancties van de Amerikanen illegaal. De politie in Frankrijk heeft twee jongens opgepakt voor de bosbranden in het zuiden van het land. De jongens van 16 en 17 worden ervan verdacht dat ze een van de bosbranden in de buurt van Marseille hebben aangestoken. Daar ging ruim 160 hectare natuur in vlammen op. Er is ook nog een man van 42 opgepakt. Die zou per ongeluk een andere natuurbrand bij Peigné hebben veroorzaakt toen hij vonken maakte met een metaalsnijder. In de Duitse hoofdstad Berlijn heeft een man een tas met een kilo goud gevonden. De waarde was ongeveer 35.000 euro. Er zat ook 3.500 euro aan bankbiljetten in. De tas lag onder een boom. Hij was van een man die net naar de bank was geweest en die hem was vergeten. De vinder heeft recht op een beloning van 1500 euro.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 en verder ook, verderop ook 10 minuten bij Knopendel. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Gouda... een kwartier vertraging vanwege een spoedreparatie is ook dicht... Ook een kwartier extra op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht. Daar was een ongeluk, alle rijstroken zijn weer open. Van Rotterdam naar Europort zijn nog steeds twee rijstroken dicht... een half uur vertraging tussen knooppunt Vaanplein en Hoogvliet. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Nieuwegein en Lexmond nog steeds... Eh, aardig wat vertraging. Vanwege bergingswerkzaamheden is de weg daar dicht.